7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De nieuwe voorman van de werkgevers, Hans de Boer, wil een belastingverlaging, met name voor de middeninkomers. De Boer volgt maandag bij VNO-NCW Bernard Wientjes op. In een interview met de NOS zegt hij verder dat er moet worden geïnvesteerd in de huizenmarkt om de economie een impuls te geven. De huidige groei is volgens hem te klein. De nieuwe werkgeversvoorman wil dat er per jaar 70.000 nieuwe banen bijkomen. Het staakt het vuur in het oosten van de Oekraïne is door de regering met 72 uur verlengd. Het bestand geldt sinds vorige week vrijdag. Kiev wil dat de pro-Russische separatisten hun wapens inleveren en geeft ze daar nu meer tijd voor. Volgens de BBC hebben sommige separatistenleiders gezegd dat ze de wapenstilstand zullen aankijken. Anderen verwerpen het bestand. Nieuwe parlementsverkiezingen in Thailand worden op zijn vroegst pas in oktober volgend jaar gehouden. Dat heeft de leider van het Thaise leger gezegd in zijn wekelijkse tv-toespraak. In september wordt een nieuwe interimregering geïnstalleerd die een nieuwe grondwet moet opstellen. Het leger nam in mei de macht over na maandenlange protesten tegen de regering. Soulzanger Bobby Womack is overleden. Hij scoorde tientallen hits, waaronder That's the Way I Feel About You en Woman's Gotta Have It. Bobby Womack bracht in 1968 zijn eerste soloalbum uit. en werkte ook samen met grote namen als Jimi Hendrix, Wilson Pickett en Aretha Franklin. In 2009 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Binnenkort zou hij nog optreden in Paradiso. Bobby Womack is 70 jaar geworden. De Portugees Pedro Proenza is de scheidsrechter bij het WK-duel van zondag tussen Nederland en Mexico in Fortaleza. Proenza floot eerder al de groepswedstrijden Cameroen-Kroatië en Japan-Colombia. Oranje kwam gisteren aan in Fortaleza. Het team traint niet in het Estadio Castelao, waar de wedstrijd zondag is, omdat het veld te kwetsbaar is.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 gonna makes it easier to The only time we really talk is when I.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 to the south.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 idea. idee, idea, è maliziosa ma saprà te.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 的好。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 is hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful could you. you, ooh, I'd it for you, you, ooh, it Kan niet begrijpen, vind ik.